Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst 4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Volgens de Amsterdamse politie verloopt de inhuldiging tot nu toe volgens plan. In het crisiscentrum is het rustig. Volgens een woordvoerster is de sfeer in de stad goed. Op het Museumplein is het muziekprogramma aan de gang... met optredens van onder meer Alan Clark en Van Velzen. Het Koningsbal op het Museumplein vanavond na de Koningsvaart is inmiddels uitverkocht. Volgens de NS zijn er tot nu toe ongeveer 180.000 mensen met de trein naar Amsterdam gekomen. Dat is vergelijkbaar met de vorige Koninginnedag. In Amsterdam zijn tot nu toe maar weinig mensen komen opdagen om te protesteren tegen de monarchie. Op maar één van de zes voor betogingen aangewezen plaatsen is gedemonstreerd. Op het Waterloopplein waren enkele tientallen mensen aanwezig om hun tegengeluid te laten horen. Op het drukste moment waren het er hooguit 100. De demonstranten maakten onder meer deel uit van het Nieuw Republikeins Genootschap en de beweging Het is 2013. Ze droegen leuzen mee als bevrijd de koning, geen monarchie maar democratie en weg met onze bovendanen. Ook de Italiaanse Senaat heeft zijn steun uitgesproken aan de nieuwe regering van premier Enrico Letta. De Tweede Kamer had gisteren al met een ruime meerderheid het vertrouwen gegeven aan Letta. De nieuwe regering, een brede coalitie van linkse en rechtse partijen, werd zondag geïnstalleerd. De Sociaaldemocraten van Letta zitten in de regering, maar ook de PDL van Berlusconi. Een Spaanse rechter heeft dopingarts Fimiano Fuentes veroordeeld tot een jaar celstraf. Bovendien mag hij de komende vier jaar niet als arts actief zijn. Volgens de rechter is Fuentes schuldig aan een overtreding tegen de publieke gezondheid. Omdat hij geen strafblad had, hoeft hij zijn straf niet uit te zitten. De rechter besloot ook dat bewijs tegen klanten van Fuentes niet zal worden vrijgegeven aan dopinginstanties als WADA. Fuentes heeft veel wielrenners van doping voorzien. Onder andere Jan Ulrich, Ivan Basso en Alejandro Valverde werden naar aanleiding van de affaire... Eh, die bekend werd als Operation Puerto geschorst. Het weer, geregeld zon. Het is 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuidoosten. Vannacht koud met vorst aan de grond. Morgen veel zon bij 13 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 And them girls, I take the few Do what gonna do? perfection. <laughs> van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.